Dat zegt de Iraakse nationale veiligheidsadviseur. Volgens hem zit Al-Qaeda achter de vijf aanslagen met autobommen. Daarbij kwamen zeker 127 mensen om en raakten meer dan 400 gewond. De bommen gingen af bij gebouwen van de Iraakse politie en de overheid. In Bagdad is bekendgemaakt dat de verkiezingen niet worden gehouden in februari, maar op 6 maart. De Nederlandse Bank zegt dat de economie er gunstiger voor staat dan een half jaar geleden, maar dat het herstel fragiel is. In het kwartaalbericht schrijft de DNB dat de Nederlandse economie dit jaar met 4% krimpt. In 2011 is de verwachte groei 1,2%. De werkloosheid loopt volgens DNB op tot 6,5% in 2011 en dat is minder dan verwacht. De Nederlandse oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren heeft voor de rechtbank in Aken erkend dat hij in 1944 samen met een handlanger drie verzetstrijders heeft doodgeschoten. De oud-SS'er zei dat hij de executies als een militaire opdracht zag en dat hij geen moment dacht dat het een misdaad was. Nu kijkt hij daar anders tegenaan, zei de 88-jarige Boeren. Schaatster Claudia Perstein mag toch starten bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. De Duitse is voor twee jaar geschorst wegens afwijkende bloedwaarden, maar ze vecht het besluit aan. Een Zwitserse burgerrechter heeft bepaald dat het sporttribunaal vormfouten in deze zaak heeft gemaakt. Perstein hoopt zich bij de wereldbekerwedstrijden alsnog te kwalificeren voor de Olympische Spelen en wil daarna via de rechter deelname aan Vancouver afdwingen.